Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De brancheorganisatie voor de watersport HISWA luidt de noodklok vanwege de overlast van waterplanten. Die komen door het warme voorjaar op steeds meer plaatsen in Nederland voor. Daardoor lopen plezierboten vast en raken zwemmers verstrikt. Delen van onder meer het IJsselmeer en het Markermeer dreigen onbevaarbaar te worden. De grootste boosdoener is het fonteinkruid. Volgens Hiswa moeten waterplanten vaker en op meer plaatsen worden weggemaaid. Oud-premier Gerrit Schotten van Curaçao is ook een hoger beroep veroordeeld voor onder meer omkoping en valsheid in geschriften. Hij kreeg drie jaar cel, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het Hof achtte bewezen dat Schotten geld heeft aangenomen van een casinobaas op het eiland. Het geld werd gebruikt voor een verkiezingscampagne. In ruil daarvoor zou de casinobaas wat te zeggen krijgen in de regering op Curaçao. Zo bleek eerder dat hij besliste wie er minister werd. Ruim 38.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Er waren meer dan 3.500 uitvallers. Meer dan in andere jaren. De meeste haakten woensdag af toen het zo warm was. 1500 lopers vielen toen uit. Volgens de organisatie is het evenement zonder problemen verlopen. Een 85-jarige man uit Nijmegen heeft een gouden Vierdaagse kruisje gekregen... omdat hij als eerste de tocht 70 keer uitliep... Sinds 1947 liet hij maar één keer verstek gaan. En het lichaam van kunstenaar Salvador Dali is goed geconserveerd gebleven. Zelfs zijn typische rechtopstaande snorretje is 28 jaar na zijn dood nog intact. Dali werd na zijn dood gebalsemd. Het lichaam van de kunstenaar werd gisteravond laat opgegraven voor DNA-onderzoek. Een vrouw van 61 wil daarmee aantonen dat zij de dochter is van Dali.